for a day dream. Custom made for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Ja, het is echt een dag voor een dagdroom natuurlijk vandaag. De een na laatste zondag van juli alweer. John Sebastian hoorde je toch maar mooi uit The Loving Spoonful en Daydream. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur hier bij ZVL. Dus al nog morgen van ZVL natuurlijk. En ik ga je oren vertroetelen. Echt waar met prachtige easy listening muziek de eerste uur.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 En eh, dan eh, komt de muziek van eh, deze man aardig binnen hoor, eerlijk gezegd. je hoorde George Benson en Lady Love Me One More Time. Nou, als ik het zo hoor mag het wel vaker dan één keer. Denk je ook niet? De White Plains hoorde je ervoor met When You Are A King uit de jaren 70. Straks gaan we praten over ja, bijzondere dingen. 50 plus en ingekakt. Mijn hemel. Straks gaan we praten met eh, Mark Oosterhout. Hij is voorzitter van Sieren Stichting Ideële Reclame. Dat kennen we allemaal wel van die ja, aardige spotjes op televisie en radio. En hij gaat het over die 50 plus hebben. Samen met mijn collega Dick van Gooswilligen. Blijf hangen.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 Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour monde sans toi, sans espoir et sans regret. Word jij ook altijd zo vrolijk van Franse muziek? Ik wel hoor, ja, zeker op zondagmorgen. En dan als ik een kater heb van de vorige dag of eh, te laat eh, de koffer in ben gedoken en er weer vroeg uit moet voor dit radioprogramma natuurlijk, heb ik dat weer. En dan is Franse muziek iets wat me ja, echt optilt. Echt waar. Misschien jou ook. Dat zou wel fijn zijn. Je hoorde een hele mooie hit van Joe Dassin. Verder James Blunt en Wise Man. Natuurlijk hier bij ZVL. Terwijl we hier aan de mini-tompoezen zijn. Want eh, ik zeg het al vaker. Er wordt hier op onze lijn eh, gelet. Anders worden we veel te dik van dat zitten hier zo achter de microfoon en uh, mooie praatjes zou maar niks eh, presteren verder. Ja, dan moet er wel op onze lijn worden gelet en daarom mini poezen. Maar ze zijn wel heerlijk. Je hoort het hier, al die onzin, hier bij ZV op deze zondagmorgen. Kom je er net bij Goedemorgen. Hier zijn de schatjes, de honeys, met Finally Found. this moment to end. I close my eyes and still I see my dreams become reality. And now I know how it feels to be. I pray so many nights that you would come my way, angel from above to light my darkest day.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 It's always been you. Finally, finally. I love en eh, meer uitvoeringen van dit eh, prachtige nummer van Trunks. Love is All Around, ook van een boysband in de jaren 90, kan ik me herinneren. En die draai ik ook nog wel eens in de show, want dat is best wel oké hoor. Sommige covers, zo noemen ze dat dan, nou, zijn best wel eh, prachtig. Nou ja, je hoort ze hier. Dus bij ZVL. Over een paar minuten eh, gaan we praten met eh, Mark Oosthout. Hij is van Stichting Ideële Reclame. En hij gaat het hebben over 50 eh, plus en ingekakt. Nou, mooi niet volgens Sieren. Hoe het zit hoor je zo meteen hier bij ZVL. Maar eerst iets aparts van Ricky Martin. Niet swingend, lekker rustig aan. She's all I ever had. Goedemorgen. much time, so much pain. But there's one thing that still remains the way she cares. Altijd los in eh, de heupen. En swingen. Zuid-Amerikaans zou je kunnen zeggen. Heel swingend. Ricky Martin. Maar deze keer niet. Hij is ook wel eens een keertje lekker zwoel. Zoals bij deze. See all I ever had. Goed. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. We gaan niet inkokken hoor. Eerst mijn collega Dick van Gooswilligen. De stichting Ideële Reclame Sieren wil met de nieuwe campagne Je bent nooit te oud om te leven 50-plussers wakker schudden en uit hun comfortzone halen. Maar raakt de boodschap de juiste snaar? Veel 50-plussers voelen zich alles behalve aangesproken. ik spreek hierover met de Sieren-voorzitter Mark Oosterhout. Voor de mensen die het filmpje en de campagne gemist hebben, kunt u een korte samenvatting geven? Ja, in het filmpje zie je iemand... Eh, die in een stoel zit tv te kijken en een beetje verveeld voor zich uit te kijken. En dan komen er op een gegeven moment eh, een aantal mannen binnen in zwarte pakken en die eh, halen de betreffende hoofdpersoon op. En het lijkt er een beetje op alsof hij naar een begrafenis gebracht wordt, dat hij wat vervoer erin zit. Maar uiteindelijk is het zo dat hij wordt opgehaald om naar een dansles te brengen. Ze brengen hem naar een dansles. Ja, wat wilt u precies bereiken met die boodschap je bent nooit te oud om te leven? Wat is, wat is uw kernboodschap? Kernboodschap is dat wij hebben uitgevonden dat heel veel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd. En, eh, en dat is eigenlijk eh, heel slecht, want daarmee gaan mensen natuurlijk buitengesloten worden. En we willen eigenlijk duidelijk maken dat het belangrijk is dat je onderdeel blijft van het, eh, van het leven. Ja, en nou zeggen heel veel critici, en u zult die kritiek ongetwijfeld ook gezien en gelezen hebben, dat de campagne nogal somber overkomt met beelden met lijkwagens naar geestig effect. En dat de doelgroep, hè, de 50-plussers, zich eigenlijk absoluut niet aangesproken voelen. zelfs beledigd. De meeste 50-plussers staan nog volop in het leven en hebben gemiddeld nog zo'n 30 jaar te gaan. Trekt u zich deze kritiek aan? Nou, ik wil even iets rechtzetten. U heeft het over 50-plussers. Wij hebben het over. Ja, dat lees ik in het persbericht. Ja, dat weet ik. Maar ik probeer het even duidelijk te maken dat wij eh, het hebben over ouderen en niet over 50-plussers alleen. En ik realiseer me dat dat misschien verkeerd is overgekomen, dat het in het persbericht staat. Maar in de campagne zelf gebruiken wij helemaal geen leeftijdsduiding. Dus daar komt geen 50er voor of 60 of 70 Dat kun je gewoon oudere mensen. Eh, dus dat even, wil ik even toch hierbij recht zetten. Want nu gaat het heel over 50 plus, maar de campagne gaat over ouderen. En dat is misschien een belangrijk punt, dat is één. En het tweede is, wij trekken ons natuurlijk dat wel aan. Het enige bijzonder is dat mensen tot ontzettend, dat het meeste, wij hebben het natuurlijk in heel veel media al aandacht gekregen en eigenlijk heeft niemand dat eigenlijk opgepikt. Totdat er een paar mensen zijn die daar wat over gezegd hebben op LinkedIn. En toen is uiteindelijk de Telegraaf erop gedoken. En is het eigenlijk heel groot nieuws geworden. Terwijl heel veel mensen zich... Eh, we hebben de film ook getest bijvoorbeeld. En wij 90% van de mensen waar wij de film hebben getest... hebben heel positief gegeerd op die test. Dus voor ons was er geen enkele reden om te denken dat wij daarmee iets verkeerd spelen. Dus het woord 50 moeten we gewoon vermijden. Dat hoort hier allemaal niet thuis. Het gaat over oudere mensen. Ehm, gaat u dan bijvoorbeeld, want die kritiek eh, is op een aantal gevallen niet mals. Is dat een reden om hem toch aan te passen? Of is dat wat u nu doet, gewoon het bericht nuanceren? Nou, ik wil het bericht graag nuanceren, dus ik ben blij dat ik in uw uitzending mag komen. Maar we gaan ook de commercial aanpassen, want wij, natuurlijk trekken wij ons wel wat van aan. Wij hadden sowieso een campagne die bestond uit verschillende fases en wij gaan versneld door naar fase 2. En dat betekent dat de film die u net omschreef, eh, met die lijkwagen daar niet meer in voorkomt op die manier. En dat het alleen maar gaat eh, dat we de oproep doen dat je nooit te oud bent om te leven. Een hele positieve vertaalslag. En die gaan wij nu inzetten. Ja, u bent zelf een fitte 50er, hè? 58 jaar heb ik begrepen. Spreekt die boodschap u ondanks alles dat toch aan? Ja, zeker. Kijk, het werd toch nooit oud om te leven. Dat is toch heel een positieve oproep dat je nooit te oud bent om te leven. Nee, als er mensen zijn, kijk, het, weet je het vervelende is? Kijk, mensen die hier eh, kritiek op hebben, die zijn waarschijnlijk zelf heel actief. Ik ben dat zelf ook nog, dus ik voel me in die zin niet aangesproken. Maar je moet wel bedenken dat 7 op de 10 mensen in de oudere doelgroep last heeft van voordelen op basis van hun leeftijd. Dat zijn er heel erg veel, dat is 70 procent. En de mensen die waarschijnlijk reageren zijn dat dan niet. Dat is hartstikke fijn. ben ik heel blij voor ze. Ik ben er zelf ook inderdaad eentje die elkaar niet direct door aangesproken wordt. Maar het gaat natuurlijk al die mensen die dat wel daar wel last van hebben. Die berichten krijgen wij bijvoorbeeld ook in onze mailbox van mensen die heel blij zijn met de campagne. Omdat er eindelijk iemand zich hard maakt voor de oudere mensen. Gaat dit helpen, denkt u, om het eh, vooroordeel en de oordelen eh, in ieder geval naar de achtergrond te brengen? Maar nou, wat in ieder geval gebeurt is dat er eh, heel veel gesprek over gevoerd wordt. En een van de doelen van Syrië is om een gesprek op de publieke agenda te zetten. Dat is je nou, gelukt, hè? Dat is met deze campagne ontzettend goed gelukt. En, eh, en wij hopen dat eh, iedereen ook soms even wat verder nadenkt dan zijn eigen omgeving. Ik praat dus mensen hoeven niet zichzelf aangesproken te voelen, maar je moet misschien even verder kijken. Het zijn mensen die er wel last van hebben. En ik hoop dat zij dan begrijpen dat wij juist voor die mensen deze campagne ook voeren. Dat het wel belangrijk is dat we de oudere mensen blijven betrekken. De hele campagne wordt eh, toegelicht op uw, eh, op uw website en op uw social media. Eh, dat is www.sieren.nl, hè? Zeker. Goed zo. dank voor uw toelichting en veel succes met het verder vervolg van deze campagne, waarbij je nooit te oud bent om te leven. Het is zomer! Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. No Eh, vandaag proberen we weer eh, heel wat variatie te brengen in de show. Ik hoop dat het lukt. Zeker met deze van Scott English. Een one hit wonder. Daarna hebben we niks meer gehoord van hem. Althans na dit prachtige nummer Brandy. En Dionne Warwick met een hele lijst prachtige hits in de jaren 60 en 70. Je hoorde haar met Anyone Who Had A Heart ben even aan het kijken op onze website eh, eh, wat betreft de activiteiten, de agenda. Ik zie even niks staan waarvan ik denk, nou, dat ga ik je even vertellen. Maar daar staat wel een hele hoop op hoor, op onze agenda. En wil je weten wat er allemaal te gebeuren staat in onze regio hier in Zeeuws-Vlaanderen, dan kun je naar onze website. En er staat altijd wel iets op waarvan je denkt, Yo, daar ga ik eh, naartoe. Dat vind ik geweldig. Dat eh, wil ik zeker zien of beleven. Eh, ga dan naar omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Daar vind je echt alles van jouw gading. Dus doe dat maar eens. Omroepzvl.nl. I was born in a valley where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. Summer that's melted. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the to a green painted house in a Dutch mountain. In a Dutch mountain. Mountains. home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. button on my today. It fell on the ground and it's rolling away. Like a trail leading me back to the Dutch mountains. To the Dutch mountains. Yeah. Hey, hey. spiegel niet aan, echt ik haat me. Doe mezelf nog wat aan, als dat betekent dat jij niet terugkomt bij mij. Mm, wil dat je naar je vrienden luistert, time. Oh, haat me, haat me door een hel wil ik gaan. Bij elke traan die jij laat vallen, haat me. Voor alles wat ik jou heb misdaan, je aan heb gedaan. Wat een prachtig nummer van Emma Heesters, een eh, vrouw die eh, van alles heeft meegemaakt de laatste jaren. Dat hebben we wel meegekregen, denk ik. En dit zong ze een paar jaar geleden. Haat me. Ja. En daarvoor dan dit met The Dutch Mountains hier bij veel. Het schiet wel aardig op, bijna 11 uur. Zo Zometeen de tweede uur van de show. Iets meer eh, tempo gaan we dan maken, hè? zoals gebruikelijk als je een vaste luisteraar bent van de show. En eh, een reportage van Jeroen van Gent komt eraan, dus over een minuut of tien ongeveer.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 Barbijn Groot, ja toch, wie kan het niet meezingen intussen? Testament aan het einde van het eerste uur van de show. Ik ga even pauzeren. Even een sanitaire stop maken. En daarna ben ik bij je terug met weer een uur heerlijke muziek hier bij Zetveld. Tot besluit van dit uur. Miguel Rios. Jawel. Song of Joy. Oftewel the European Hymn. Tot zo.